12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het lichaam dat afgelopen dag in Apeldoorn is gevonden... is inderdaad van Dennis van 25, die sinds woensdag zoek was. Dat heeft de politie bevestigd. Hij is volgens de politie niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het lichaam van Dennis lag in het water... enkele tientallen meters van de plek waar hij voor het laatst was gezien. De man had autisme en zat in een gesloten afdeling van een GGZ-instelling in Apeldoorn... waaruit hij woensdag verdween... Zeker 150 mensen hebben afgelopen dag nog meegedaan aan een zoektocht naar hem. In Uden is een man doodgeschoten. De toedracht is nog onbekend. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar is later alsnog overleden. De schutter ging er vandoor. De politie hield later twee verdachten aan. Bij het zoeken naar een derde betrokkenen is een politiehelikopter ingezet. De Italiaanse regering heeft beloofd om snel migranten over te nemen van het eiland Lampedusa. De afgelopen dagen kwamen er zo'n duizend mensen in bootjes aan... tot woede van inwoners en de burgemeester van Lampedusa. Hij verweet de regering in Rome dat hij geen gehoor gaf aan zijn noodkreten... en dreigde met een algemene staking op het eiland. Afgelopen dag liet de Italiaanse regering weten dat er deze avond nog, 120 eh, migranten naar het vasteland worden gebracht en morgen nog eens 300. Louis van Gaal sluit een rentree als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Mocht de KNVB hem benaderen, dan gaat hij erover nadenken. Dat antwoordde Van Gaal op vragen van de NOS. De KNVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach... sinds het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona. De 69-jarige Van Gaal was al twee keer eerder bondscoach van Oranje. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK. Vorig jaar kondigde hij zijn pensioen als trainer aan. Het weer, buien die langzaam naar het zuiden wegtrekken. Vannacht gevolgd door opklaringen, behalve in Limburg. Minima vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgen over de zon en plaatselijk een buitje bij hooguit 19 graden. Dit was het NOS Journaal.